Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden geen treinen in het noorden van ons land. In die regio zijn NS-medewerkers aan het staken. Ze willen meer salaris en minder werkdruk. En daar hebben sommige reizigers wel begrip voor, al zullen ze wel een ander vervoer moeten zoeken. Ik wou naar Ameland, maar ik mis nu al alle aansluitingen. Wat vindt u ervan dat het personeel staat? Ik denk dat eh, in heel veel van dit soort beroepen dat veel te weinig eh, verdiend wordt. Dus ik heb er wel begrip voor. En dan wil u best een keertje de boot naar Ameland missen? Ik ben pensionada, dus eh, ik denk van nou weet je wat, dan ga ik morgen. Morgen is het ook nog mooi weer. Maar voor mensen die allerlei dringende afspraken hebben. is natuurlijk heel vervelend. Zolang de NS niet aan de eisen van het personeel voldoet... blijven er stakingen komen, zeggen de vakbonden. In Renesse in Zeeland is een automobilist gisteravond tot twee keer toe een terras opgeknald. Volgens de cafébaas ging het om een bezoeker die te horen kreeg dat hij niet weg mocht lopen met zijn glas. Daarop ging hij door het lint, pakte dus zijn auto en reed het terras op. Eén persoon is licht gewond geraakt, de bestuurder is opgepakt. In de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland is gisteren een grote groep reizigers gestrand. In een trein vanuit Frankrijk ging het alarm af, waardoor die niet verder kon rijden. De inzittenden hebben zo'n vijf uur lang vastgezeten in de tunnel. Op beelden op sociale media is te zien hoe mensen door een evacuatietunnel lopen naar een vervangende trein. Uiteindelijk kwamen ze zes uur na het instappen in Calais aan in Engeland. En het is de grote dag voor PSV. Vanavond willen de Eindhovenaren zich na een paar jaar eindelijk weer eens plaatsen voor de Champions League. En dat moet gebeuren tegen het Schotse Rangers. Vorige week werd het 2-2. Commentator Tom van Hek heeft er wel vertrouwen in. Ik vind dat PSV in goede doen vanavond gewoon eh, de Champions League eh, zou moeten kunnen bereiken ten koste van de Schotten. PSV na een aantal mislukte pogingen, ik geef ze toch echt een eh, goede kans. en ik zit meer op 65-35 dan op 50-50. Winnen vanavond is voor PSV ook financieel heel belangrijk. Een plekje in de groepsfase van de Champions League levert de club zo'n 35 miljoen euro op. Het weer nog opnieuw een zonnige zomerdag. Droog en alleen vanmiddag zijn er wat stapelwolken. Het wordt 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies. En van Amsterdam naar Den Haag doe je er 5 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. De Z van Zon, los maté, ya no hay nada que me aguanta. Sígueme el paso ahí, lléname el vaso aquí. Medio borracho ahí, ya no me importa nada. Y ahora me preguntan qué vas a hacer y qué pa' dónde vas. Tú dime a dónde. persiguiéndome que va y tratando y tratando está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar no sé si es mi autismo ya no sé cómo llorar digo adiós a mis queridos mi mamá y mi papá hey regresaré con más cariño parada tú dime a dónde correcta, que yo no sé para dónde voy.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 Every single out space will shine on, shine on. Let me be the love that comes from the I wanna be your love light. away. All the nations, everybody listen now. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space will shine. Rolex while I ride it. Got me acting hella thotty. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self control.